Marnik Zampersen met het NOS-journaal. 15 Nederlanders zijn met een evacuatievlucht vertrokken uit de Chinese stad Wuhan. Ze gaan weg vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen. En in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen. Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. Dat mag onder voorwaarden ook in eigen huis zijn. Het aantal doden door het coronavirus is volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. Een dronken automobilist heeft in Sydney vier kinderen doodgereden. Drie kinderen raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. De bestuurder van 29 ramde met zijn pick-up truck de kinderen die op het voetpad naast de weg liepen. Hij is aangehouden. De slachtoffers zijn tussen de 8 en 13 jaar. Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. Volgens Australische media waren de kinderen op weg om een ijsje te halen. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS te verbreken. In een toespraak in Cairo bij een top van de Arabische Liga zei hij dat beide landen zich niet houden aan afspraken en het internationaal recht schenden. De Arabische Liga was bijeen om het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnen te bespreken. De leden stelden unaniem dat het plan onrechtvaardig is en een recept voor destabilisering. Fotograaf Eddy van Wessel heeft voor de derde keer de zilveren camera gewonnen. Hij won dit keer met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het zijn volgens de jury indringende zwart-wit beelden van IS-terroristen en hun familie die hun laatste schuilplaats verlaten. Het weer. In het noorden kunnen een paar buien vallen.